uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. Een stel uit het Amerikaanse Houston is gearresteerd op beschuldiging van zware mishandeling... nadat een 15-jarige tweeling aan ze wist te ontkomen. Ze waren ernstig ondervoed en zeggen dat hun 40-jarige moeder ze uithongerde, handboeide... en dat ze bleken en andere schoonmaakmiddelen moesten drinken. Als ze te veel praten kregen ze ovenreiniger in hun mond gespoten. De tweeling wist te ontsnappen nadat de jongen de sleutel van de handboeien te pakken kreeg. Naast de tweeling zijn nog vijf andere kinderen ondergebracht bij de kinderbescherming. De plannen om 5 tot 600 boeren uit te kopen om de stikstofuitstoot terug te brengen zijn onvoldoende. Er kunnen nog steeds geen wegen en woningen gebouwd worden. Dat zegt het Financiële Dagblad na onderzoek van het plan van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet daarom werkt aan een plan om zeven keer zoveel boeren uit te kopen. Stikstofminister Van der Wal denkt dat ze 3500 zogenoemde piekbelasters rond natuurgebieden moet laten stoppen. Twee agenten zijn in Almere gewond geraakt nadat ze tegen een boom gebotst waren. Ze waren onderweg naar een melding over een inbraak waarbij de bewoonster was bedreigd... toen ze kennelijk de macht over het stuur verloren. De brandweer heeft de politiemensen uit hun wagen bevrijd. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de haven van Harlingen is de verongelukte watertaxi aangekomen... die betrokken was bij de dodelijke aanvaring met een snelle veerboot gisterochtend. De taxi wordt daar onderzocht. De hulpdiensten zijn gestopt met het zoeken naar twee vermisten. Verwacht wordt dat de twee niet hebben kunnen overleven in het koude water. De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. Uit gegevens van scheepvaartnavigatiewebsite marineTraffic.com blijkt dat beide schepen harder voeren dan is toegestaan op de plek van het ongeval. Het weer, het wordt een mooie herfstdag met geregeld zon. In het westen kan een enkele bui vallen.